hebben te maken met het openen van een tweede koffieshop in Helmond. Daarmee moest de illegale handel in drugs worden teruggedrongen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar het OM wil niet zeggen wat die zijn. Het is niet duidelijk of Jacobs zijn taken net als vorige maand heeft overgedragen.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 Er worden nog ruim 100 mensen vermist. De meeste doden vielen in Nova Friburgo, waar al ruim 270 lichamen zijn geborgen. De overlevenden in de stad zitten nog grotendeels zonder stroom, drinkwater en eten. Meteorologen verwachten dat er later vandaag opnieuw regen valt, wat tot nieuwe problemen kan leiden. De reddings- en bergingsactie in Brazilië is de grootste uit de geschiedenis van het land. Duizenden hulpverleners en vrijwilligers zoeken naar slachtoffers van de natuurramp. In Amsterdam is vandaag een manifestatie waarbij Links Nederland op zoek gaat naar een ander Nederland. De bijeenkomst is georganiseerd door de PvdA en moet alternatieven opleveren voor het beleid van het minderheidskabinet van CDA en VVD. Volgens de PvdA maken veel mensen zich zorgen over de economie en de manier waarop we met elkaar samenleven. De partij wil daarom de krachten bundelen met maatschappelijke organisaties en andere progressieve partijen. Ook de leiders van de SP en GroenLinks zullen op de manifestatie spreken. De manifestatie in Amsterdam Amsterdam begint om 1 uur en eindigt tegen de avond met een toespraak van PvdA-leider Cohen. President Chavez van Venezuela is bereid zijn uitgebreide bevoegdheden eerder af te staan. In een toespraak tot het parlement zei Chavez dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als een dictator.